Lot met het NOS Journaal. Tegen de vrouw ingesteld. Penelope Fion zou in acht jaar tijd ongeveer een half miljoen euro hebben verdiend... als parlementair assistent van haar man... terwijl ze in werkelijkheid niet of nauwelijks werk zou hebben verricht. De bekendmaking volgt twee weken nadat tegen François Fillon formeel een onderzoek werd ingesteld. Of er daadwerkelijk een proces volgt is nog onduidelijk. President Trump heeft een decreet getekend waarmee hij een groot deel van de klimaatregelingen van zijn voorganger Obama terugdraait. Hij vindt dat de maatregelen economische groei in de weg staan en banen kosten. Obama voerde volgens Trump een oorlog tegen kolen die hij nu stopt. De politie heeft al zo'n twintig tips binnengekregen over de vergismoord. In opsporing verzocht zijn bewakingsbeelden getoond van de parkeergarage in Amsterdam, waar Georgie Latoumahina afgelopen oktober is doodgeschoten. Op de beelden zijn drie mannen te zien die voor de moord de garage inrijden. De 31-jarige DJ Jordy was volgens de politie het slachtoffer van een vergismoord. De daders hadden het eigenlijk gemunt op een andere gebruiker van de parkeergarage, zegt de politie. Die spreekt van een fatale blunder. Het kabinet stelt 9 miljoen euro extra beschikbaar voor de hongersnood in de Hoorn van Afrika en omgeving. Er gaat 5 miljoen euro naar Jemen en 4 miljoen naar Nigeria. Eerder had de regering al 2 miljoen euro toegezegd. Dat geld gaat ook naar Zuid-Soedan en Somalië. De donatie komt ook in het kader van de Nationale Actiedag van Giro 555 om geld in te zamelen voor de 20 miljoen mensen in die regio met een tekort aan eten.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 lose your memory. Sometimes I close my eyes and drift away. I can't forget the things I didn't say. I chose a life that took me away from you. And I will be forever blue. about me and all the many times you cried and wherever you may wander may good fortune be your guide.